Een voorspoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal. Brabantse Veen, een auto uitgebrand. De brandweer is onder politiebeveiliging uitgerukt. Tientallen jongeren keken toe hoe de brand werd geblust. Volgens het Brabants Dagblad is één man aangehouden. Veen is berucht om een traditie rond Oud en Nieuw... waarbij autovrakken in brand worden gestoken. Veel wintersporters hebben gisteravond last gehad van zware sneeuwval. Veel wegen waren onbegaanbaar. In de Franse Alpen waren opvangcentra geopend voor wintersporters die niet verder konden. Volgens de burgemeester van de ergst getroffen gemeente hebben zo'n 30 mensen daar gebruik van gemaakt. 2017 was een relatief veilig jaar om te vliegen. Volgens een instantie die vliegtuigcrashes registreert... zijn er afgelopen jaar geen mensen omgekomen bij ongelukken... met grote commerciële passagiersvliegtuigen. In het algemeen is al jaren een dalende trend te zien... in het aantal slachtoffers bij vliegtuigongelukken. En dat komt mede door verbeterde veiligheidsprocedures en nieuwe technologie. Bij de verkiezing van Woord van het Jaar van het genootschap Onze Taal is de overvolle plofklas het woord van 2017 geworden. Het genootschap is verbaasd over de winnaar. Waarschijnlijk hebben veel mensen uit het onderwijs op dit woord gestemd. Het woord nepnieuws kwam op de tweede plek en genderneutraal werd derde. En er is dit jaar voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Dat schat de Belangenvereniging van Vuurwerkverkopers. En dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Wie nog geen vuurwerk heeft ingeslagen is te laat. Vandaag mag geen vuurwerk meer worden verkocht omdat het een zondag is. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig en in de ochtend kan het stevig waaien. Vanmiddag is het rustiger en klaart het tijdelijk op. Het wordt 11 tot 13 graden. Tijdens de jaarwisseling gaat het weer regenen en neemt de wind ook weer toe. Het blijft wel zacht, met in de nacht een temperatuur van rond de 7 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 去。 show everybody got to do. What?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 stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.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 no. that the heroes in the Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.